Benitski met het NOS-journaal. De chauffeur van een werkbus heeft een ravage aangericht bij een huis in Geldrop. De bestuurder reed gisteravond op hoge snelheid door een muur bij een oprit... en ramde daar een geparkeerde auto die vervolgens een gat in de gevel sloeg. De brokstukken liggen tot in de woonkamer. De bestuurder is er vandoor gegaan. De bewoners van het huis in Geldrop raakten niet gewond, want zij zijn op vakantie politie heeft vier verdachten opgepakt... na de vondst van 365 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam. De drugs waren verstopt in een container met verhuisspullen uit Curaçao. Die container had als eindbestemming een woning in Lochem... en daar werden een vrouw en drie mannen uit Curaçao opgepakt. De topman van techbedrijf OpenAI biedt excuses aan... omdat zijn bedrijf niet waarschuwde voor de vrouw die een bloedbad aanrichtte in Canada. De 18-jarige schutter doodde in februari acht mensen. Ruim een half jaar eerder werd haar account op ChatGPT geblokkeerd... omdat ze volgens de dienst gewelddadige activiteiten aanmoedigde. Medewerkers waarschuwden hun leidinggevende om de politie in te schakelen... maar dat gebeurde niet. De topman van OpenAI, Sam Altman, maakt nu dus excuses... en belooft te gaan werken aan manieren om zulke tragedies te voorkomen. En de politie heeft negen Nederlanders aangehouden voor plofkraken in Duitsland en Zwitserland... De groep zou betrokken zijn bij ongeveer 10 plofkraken die de afgelopen drie jaar werden gepleegd. De verdachten zijn mannen van tussen de 25 en 39. Na de arrestaties zijn op 15 locaties doorzoekingen gedaan... in Amsterdam, Oude Kerk aan de Amstel, Krimpen aan de IJssel en Den Bosch. Daar vond de politie auto's, cocaïne en spullen die mogelijk werden gebruikt...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 van Polen lieven wijd. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is vaak voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oorlogspaard.